De gemeente wil in Hees maximaal 500 vluchtelingen opvangen die 10 jaar mogen blijven. Er is veel protest tegen. Deze week liep een demonstratie uit de hand. Eerder werden al twee kadavers van varkens achtergelaten op de plek waar het asielzoekerscentrum moet komen. De treinproblemen bij station Den Bosch gaan nog de hele ochtend duren. Het treinverkeer ligt stil door een kapotte bovenleiding. Dat betekent veel oponthoud voor mensen die bijvoorbeeld naar Utrecht en Nijmegen willen. Spoorbeheerder ProRail weet nog niet hoeveel bovenleiding er kapot is. ProRail hoopt dat alles om 12 uur gerepareerd is. Supermarkten hebben vorig jaar veel vaker gestund met kiloknallers dan in 2014, zegt Wakker Dier. Het aantal stuntaanbiedingen van vlees steeg met 40 procent. Wakker Dier bekeek folders van Albert Heijn, Aldi, Jumbo, Dirk, Lidl plus en MT. Het aantal aanbiedingen van vlees met keurmerk voor dierenwelzijn verdubbelde, maar vier op de vijf aanbiedingen waren van vlees zonder keurmerk. Wakker Dier en ook de Tweede Kamer willen af van stuntprijzen met vlees. Het vak Nederlands op de middelbare school is niet meer van deze tijd. Het is in 25 jaar niet veranderd. Leerlingen vinden het saai en het geeft geen inzicht in taal en literatuur. Dat staat in een manifest dat is opgesteld door docenten Nederlands en vakwetenschappers van universiteiten. Zij willen dat de politiek ingrijpt. Het weer nog grijs en waterkoud. Vanmiddag soms wat zon en het wordt min 2 in het noordoosten tot plus 3 aan zee. Morgen in de loop van de dag regen. In het noordoosten eerst nog natte sneeuw. En het gaat overal dooien. Dit was het en... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan nog files met meer dan 10 minuten vertraging op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Leidsendam, 5 kilometer. Hij heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Verderop richting Amsterdam bij Roelevarensveen 4 kilometer. Richting Rotterdam op de A4 bij Hoogmade 8 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag voor Den Haag-Malieveld 7 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein 6 kilometer.